Levi van Eck met het NOS-journaal. De huizenprijzen zijn vorige maand met 10,4% gestegen in vergelijking met februari vorig jaar. Dat is de grootste stijging in bijna 20 jaar, blijkt uit cijfers van het CBS en het kadaster. In 2013 bereikten de huizenprijzen nog een dieptepunt, maar daarna zijn ze alleen maar gestegen. Dat komt onder meer door de woningnood en de lage rente. Ook het aantal huizen dat in de eerste twee maanden van dit jaar van eigenaar wisselde was flink hoger dan vorig jaar. In de Engelse stad Bristol is gisteravond laat een betoging uitgelopen op rellen met de politie. Twee agenten zijn met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Ook werden twee politievoertuigen in brand gestoken... en werd een politiebureau in het centrum van de stad beklad. Duizenden mensen gingen in Bristol de straat op om te demonstreren tegen een wetsvoorstel... dat de politie meer bevoegdheden geeft, bevoegdheden geeft om in te grijpen bij demonstraties. Door de coronapandemie zijn er minder zelfstandigen die een volledige werkweek kunnen werken... terwijl ze dat wel willen. Dat meldt het CBS. In het laatste kwartaal van vorig jaar werkten 895.000 zelfstandigen voltijds. Zo'n 44.000 minder dan in dezelfde periode in 2019. Vooral in de creatieve beroepen was minder werk voor zelfstandigen. De Slovaakse premier Motavic is bereid op te stappen Matovic is bereid op te stappen vanwege een conflict in zijn kabinet over de Russische Sputnik-vaccin. Hij gaat alleen weg als hij aan mag blijven als minister. Matovic kocht zo'n 2 miljoen doses van het Russische vaccin... zonder dit te overleggen met zijn coalitiegenoten. Zij wilde eerst het oordeel van het medicijnagentschap EMA afwachten. Het weer, het is bewolkt en vanmiddag breekt af en toe de zon door.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 She says, I don't want nobody else, I love you. She's lying. There won't be somebody else, and that's true. She's lying. So you'll always be my friend, sweet darling. What does she pretend? It's like in the song, remember? If you love somebody, set them free. Well, that's how it is with me. But you know I'll always come back. And then she kisses me. And somewhere I hear a door slam. So I say, fine. And just hope that I'm a better liar than she is. She says, I don't want nobody else. I love you. She's lying. There won't be somebody else, and that's true. She's lying. So you'll always be my friend darling. does she pretend? She telling me she on the cover of GQ magazine. Right. Telling me she had to go, so I dropped her at the spot in my 4 by 4 So I told her I can't be late. The girl's taking up my phone. She talking about why the my ass ain't at home. Had to tell her I was stuck in some brand new business I was all tied up. Told the girl I was late, I had to rhyme. I gotta be backstage at a quarter past nine. Telling me to change my mind.